Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Voor de gouden tip in de zaak rond de schietpartij in Rotterdam-Zuid... heeft het OM een beloning uitgeloofd van 30.000 euro. Er is ook een nieuwe foto van de verdachte vrijgegeven. Het OM vermoedt dat de schietpartijen in de wijk IJsselmonde... met elkaar te maken hebben. In amper twee weken tijd werden drie mannen neergeschoten... van wie de laatste vanmorgen aan de Bommelerwaard. De man van 81 ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De andere twee mannen van 58 en 63 zijn overleden. 15 Israëlische activisten zijn gearresteerd door de Israëlische politie... toen ze Gaza binnen probeerden te dringen. Volgens de nieuwssite Haaretz wilde de groep bij de grensovergang van Eres het hek overklimmen... om zo het noorden van Gaza te bereiken. De extreemrechtse Israëliërs deden mee aan de mars van de radicale actiegroep Resettle Gaza. Die groep pleit al jaren voor het herbezetten van de Gazastrook. De Oekraïense autoriteiten zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart... naar mogelijke desertie binnen een legereenheid. eenheid de brigade van 4500 man is deels in Frankrijk getraind en opgeleid... maar 1700 militairen zouden zijn gevlucht zonder te hebben gevochten aan het front in Oekraïne. De eenheid werd vorig jaar opgericht, maar volgens een Oekraïense parlementariër is er sprake van slecht management. 50 leden van de brigade zouden zijn ontsnapt tijdens hun training in Frankrijk. Michael van Gerwen staat voor de zevende keer in de finale van de WK Darts. De 35-jarige Brabander stond vanavond in Londen tegenover de Brit Chris Dobie. De verdrievoudig wereldkampioen versloeg Dobi met 6-1 in sets. Luke Littler of Steven Bunting wordt de tegenstander van Gerwen. Zij nemen het vanavond nog tegen elkaar op. Van Gerwen won drie keer eerder de WK darts. De laatste keer was in 2019. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, afgewisseld met een enkele bui bij min 1 tot 3 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het noorden, midden en oosten van het land is er kans op natte sneeuw.